uit de diepte van zijn wateren. Dit water met zijn spiegel is ergens eens begonnen. Zou het vertellen van zijn bron? Zou het de geheime prijs geven van zijn ontstaan? Zou het vertellen van de rotsen en de bomen langs zijn oevers? Zou het vertellen van de vissen? Of zou het zachtjes fluisteren van het riet? Nee, die waterspiegel die zou alleen vertellen wat het van mij ziet. Prachtig. Dankjewel.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 De schietpartij speelt zich af in een bovenwoning in de Holendrechtstraat in de rivierenbuurt vlakbij de Amsteldijk. Over de toedracht kan de politie nog niet zeggen. De straat is afgezet voor sporenonderzoek en mensen die er wonen worden ondervraagd. Buurtgenoten zeggen dat in het pand aan de Holendrechtstraat een illegaal pension zit. In Everdingen is een man overleden aan de gevolgen van een val in een giertank drie dagen geleden. Drie werknemers van een bedrijf in Everdingen raakten donderdag bedwelmd en vielen in de giertank. De andere twee liggen in het ziekenhuis en zijn inmiddels buiten levensgevaar. De man die nu is overleden had de tank geopend. Toen hij erin keek raakte hij bedwelmd en viel hij voorover in de tank. De anderen wilden hem eruit halen, maar raakten ook bewusteloos. Een van hen is een broer van de overleden man. De brandweer heeft de drie met veel moeite uit de tank gehaald. In het oosten van India hebben Maoïstische rebellen zeker 22 politiemensen doodgeschoten. De agenten liepen in een hinderlaag toen ze op weg waren naar de plaats waar twee collega's waren gedood. De Maoïstische rebellen zeggen dat ze opkomen voor arme arbeiders en boeren. Ook willen ze een communistisch bewind in sommige Indiase deelstaten. Door geweld van de rebellen zijn de laatste 20 jaar zeker 6000 mensen omgekomen. De marinedagen in Den Helder hebben dit weekend ongeveer 130.000 bezoekers getrokken. Dat waren er vanwege de regen zo'n 50.000 minder dan vorig jaar. Gisteren was met ruim 75.000 bezoekers de drukste dag. De Koninklijke Marine opent elk jaar drie dagen de poorten voor bezoekers.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 Welkom bij Tap Seppi. Welkom bij dit New muziekprogramma. Mijn naam is Benno Veugen. En we hebben geluisterd naar Sacred Spaces, Music for Reiki by Brainscapes. En de man achter Brainscapes is Alanis Canasi, onze sympathieke Amsterdammer die al heel veel muziek op dit gebied heeft gemaakt. En het allemaal onder eh, dit geval, in ieder geval deze CD, Sacred Spaces, onder eh, het label Oriade Music. En dan onder het kopje Healing Music. En we hebben meer muziek van Oriade Music. Pure Inspirations, daarvoor de volgende CD. En de andere gloednieuwe CD van dit label is Relax Into Now. Je kunt het allemaal nalezen op www.zfmzandvoort.nl dan ga je naar programma-info. En dan vind je het de hele lijst van um, ehm, Deb Zeppi. Aflevering 622. Veel luisterplezier voor het komende uur. Tot straks. Mm-hmm. two oh. tonight. party. Is yambasi. Is yambasi sa. Is yambasi. Yambasa wala party. Is yambasi. Is yambasi sa. Is yambasi. Yambasa wala party. Oh, is yambasi sa mi. Yambasa wala party. It's your mercy, it's on me. Yeah, it's a way to pass It's your mercy, it's your mercy, it's your mercy. It's your mercy, it's your mercy. It's your mercy, it's your mercy. It's your mercy, yeah, it's a way to pass It's your mercy, it's your mercy. Yeah, it's a your mercy, it's your mercy. it's your mercy, It's your mercy, it's your mercy. It's in Oh, it's in your presence. That is how your mercy. It's your mercy. Oh, yeah. It's love, it's love, it's love, thank you zover Dream and Joyce van Eventier van het label in Phoenix Muziek uit Scandinavië, het hoge noorden zullen we maar zeggen. En daar sluiten we dit eerste uur van Seppi aflevering 622 ook mee af. En met deze lange cd, nou ja lang, het duurt eigenlijk drie kwartier maar, het is This Moment. This Moment van Morten. Hodge Bjorl. Of tenminste, ja, mijn uh, Scandinavisch is niet zo goed, vergeef me. Maar in ieder geval, this moment is duidelijk. This moment tot aan het eind van dit eerste uur.